Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlands Instituut voor Psychologen is bang dat sommige kinderen geen psychologische hulp meer kunnen krijgen, omdat het gemeentelijk budget daarvoor op is. Dat meldt de Volkskrant. Een deel van de gemeente zou zo krap zorg hebben ingekocht dat sommige zorgverleners in de jeugdzorg voor de rest van het jaar geen nieuwe kinderen meer kunnen aannemen. Het Koningslied, geschreven voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander, heeft veel meer geld gekost dan gedacht. Volgens de Telegraaf, die de eindafrekening van het Nationaal Comité Inhuldiging heeft ingezien, kostte het lied geen 150.000 euro, zoals de NPO eerder meldde, maar 550.000 euro. Dat is inclusief productie en de activiteiten eromheen. Componist John Newbank zegt in de krant dat hij geen idee heeft waar al die tonnen aan zijn besteed. De ijsbreker van Shell, die tegengehouden werd door activisten van Greenpeace in de Amerikaanse staat Oregon, vaart weer. Het schip is onderweg naar de Grote Oceaan. Demonstranten hielden de ijsbreker gisteren tegen door onder een brug te gaan hangen. Ze wilden voorkomen dat Shell in het Poolgebied naar olie en gas gaat boren. De rechter beoordeelde de actie als onrechtmatig en legde Greenpeace een dwangsom op. Vanochtend moest de politie eraan te pas komen om de activisten bij de brug te verwijderen. Een aantal van hen is aangehouden. Paul Jansen wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf. Als opvolger van Jules Paradijs, die in mei opstapte. De naam van Jansen, politiek commentator en journalistiek boegbeeld van de krant, zoemde al een tijd rond. De directie en hoofdredactie hebben hem unaniem voorgedragen en ook de redactieraad is akkoord. Jansen krijgt tot taak het Telegraaf Mediabedrijf te moderniseren. Het weer met 7 graden is het fris. Overdag droog en zonnige periode bij 16 tot 20 graden. In het weekend blijft het droog en zonnig en wordt het nog iets warmer. 20 tot 25 graden. Dit was... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. to be in my place instead of me cause nobody go crazy when I banging on my boogie I'm a king without a crown hanging loose in a big town but I'm a king of bongo baby I'm the king of bongo bong king of the bongo king of the bongo hear me when I come baby king of the bongo king of the bongo hear me when they say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the Hit me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come, banging on my boogie that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Bong. Hear me when I come was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hebben wij, hebben wij, oh, wat is dit nou ja? Hebben wij trouwens uh, eh, wel reggae gedraaid? Nog niet, hè? Nee. Hmm. Gaan we doen. Vooral als je gaat douchen of wat. surely de retour. Sash met een Corenfois, geloof ik, zoiets. Something in het Frans. Ik heb, een, eh, ik heb een verzoeknummer. En normaal zeg ik van, eh, jongens, eh, eigenlijk kan het niet. Maar ja, dit is wel voor een speciaal iemand natuurlijk. Hij vroeg een speciaal om drie keer. Nadat hij acht keer had... Acht keer, Acht, keer. Tien keer. waar, waar was ik? Oh, dat was het. Tien keer heeft gegaapt. Dat geeft helemaal niks. Sander, deze is voor jou, jongen. Brian Adams, Summer of 69. Sander, wat heb je met het nummer? Het is gewoon een heerlijk zomernummer. Is het een zomernummer? Het is een niet echt officieel zomernummer. Ja. Maar hij valt er wel een beetje onder. En wel een oude zomer dan? Ja. <laughs> Summer of 69. Ik was toen nog niet geboren. Is het zo? Nou, dat klopt. Nou, ik was wel geboren, maar eh, in die tijd eh, was ik niet grijs. En in die tijd had ik, had ik nog dreadlocks. Heb je nog dreads? Ja, ik had dreads. Er is nu niet meer veel van te zien. Ik ga gauw verder met het volgende <laughs> nummer. Dat zeg je toch niet, jongen? Nou. Zeg jij er eens van? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, maakt niet uit, jongen. Maar goed, eh, ik hoop dat het nummer uh, aangeslagen is. Dat, dat je dat ook iets vond. Ga ik Heerlijk. ga ik eens even kijken of ik dat andere nummer kan starten. Want we hebben er zoveel gedraaid. 137 om precies te zijn. We gaan eens kijken wat dit is. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. Pina colada, una cerveza, tequila, tequila, boom, boom, boom. Pina colada, una cerveza, tequila, tequila. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a una fiesta, te gusta la tequila, te gusta la cerveza, mañana tu hermana se vestirá de fiesta. Pina colada, una cerveza, tequila, tequila, boom, boom, boom. Pina colada, una cerveza, tequila, tequila. Aquí se dan las fiestas, la bebida consejera del cardiólogo loco. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom Aquí se baila, aquí se dan las fiestas, la bebida consejera del cardiólogo loco. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom. tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila boom boom. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila boom boom. Tequila boom boom, tequila boom. Tequila boom boom, maar dat hebben wij natuurlijk niet gehad vannacht, want wij, eh, wij zaten gewoon netjes braaf aan de koffie en uh de bitterballen. En we zijn alle drie nog hartstikke fris en zo. En, eh, en eh, we zijn hartstikke fris. <laughs> Ja. dat maakt helemaal niks uit. Eh, wij, wij slaan ons er wel doorheen. Met z'n allen. retrouver tous mes amis. je pas de frontières, alors je suis une fille de tous les pays. C'est bon de chanter, bon de chanter la vie. Avec la musique, on a tous des amis. J'ai pas de frontières, c'est vrai que je suis une fille de tous les pays. de Het is een schitterend nummer. Eh, ik kreeg alleen eh, net te horen van eh, een, een, een, deskundige. Die zegt tegen mij, nou, het lijkt wel een beetje op de 3J's. Dat zei je, hè? Ja. Waarom vind je dat? Het wier, het wiegelied. Het wiegelied. Ja, het eh, eerste deuntje. Oh. Nou, dit krijg ik niet meer uit mijn kop hoor, dit nummer. Echt niet. En zeker niet als hij de status opbrengt. dit <laughs> hadden we moeten tellen, hoe vaak lader erin gezegd wordt. Ja, dat is ook wel weer zo. Ik denk zelf 318, eh, maar ik weet het niet zeker. Nou, ik denk 171 eh, keer. Oh, nou, nou, we starten maar gauw weer anders in, want... Eén keertje kan er wel. Hoe vaak zit het woordje nana erin? Wel. Je luistert naar de zinderende zomernacht. Zie je hem. nou niet gekker worden hier. Eh, we zitten hier nu zeven uur eh, met elkaar opgescheept. En eh, we zitten nu al te kijken wie de wedstrijd gewonnen heeft van het minste gapen. Wie is de winnaar? Ah, wel, ik kan niet tellen. Ja, ja dat is wel weer zo natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. We hebben met z'n allen denk met z'n allen wel een leuke nacht gaat zo, toch of niet? Ja, zeker. Ik zeg, eh, weet je wat, we doen er vanmiddag nog eentje. <laughs> vanmiddag doen we nog een nacht.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 <laughs> In a Nou, we even kijken hoe de stemming hier is. Hoe is de stemming hier? Nou, goed. Ja? Super. <laughs> Super, zet met bleke bekjes. De laatste 25 minuten. Ja, jongens, hard gegaan. Dat is niet normaal, hè? Ja. Ja, daar moeten we toch een keer over, eh, over nadenken. Eh, dat we een keer een 24 uur uitzending doen gewoon. Ja. Denk ik. Maar met z'n drieën lukt dat wel. Met z'n drieën zeker. Ja. Volgende nummer eh, gaat de kant van, van Marita. Ja, daar komt hij. I wanna boom bang your body Jongens, jongens, waar gaat het er allemaal slecht? Hè? <laughs> het lijkt allemaal niet normaal. Ik, eh, ik vind deze wel wat eigenlijk. Sander, zeg jij er eens wat van?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 De jongens in de vliegtuig, hè? Dat was het, hè? Sander die zei het al. En eh, dus inderdaad, die clip, die clip met dat vliegtuig. En dat blijft mij ook wel bij. Maar hoe dat nou afgelopen is met die jongens, zijn ze nou aangenomen of niet? Dat weet ik niet. Nee, hè? vertel het verhaal niet, hè? Nee. Maar ja, die jongens hebben geld zat niet. Die hebben een eigen vliegtuig nu. Dus, maar jongens, kijk door de klok. Eh, we gaan het laatste kwartier in. En dan hebben we de zeven uur erop zitten. De nacht van de zinderende zomer. ZFM. En... Uh, nou ja, we kunnen wel een paar nummers draaien. Dat gaan we ook doen zeker. Nog eventjes met deze. Oei, Ja, eh, dat zou ik ook zeggen natuurlijk. Je zou dus zeggen dat wij een beetje uitgebruisd zijn, maar... Uh... Eh, bruisen altijd. En wat zeggen wij altijd? Wij bruisen totdat we oplossen. <laughs> en dat verloopt duurt dat nog wel eventjes. Ik stuur er even eentje, uh, eentje richting Wilnis, want die is nu klaar wakker. Zit aan de koffie. Met een tompoes hoor ik net. Oeh, lekker. Ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. En goed, ik ga dus wat smeren ermee. <laughs> Ja, maar dat heeft iedereen. Oh nee, nou, dan gelukkig, dat ben ik niet de enige. Maar eh, we sturen deze de, die kant eventjes op. control yourself. me cantou. 10 minuutjes. En uh, voor jullie ook met het compliment van eh, de programmaleider. Dank u wel. Dank u wel. <laughs> ja, dat gaat niet goed, hè? <laughs> Begin vast de dansvloer een beetje leeg te maken hier. De laatste 10 minuten van de zinderende zomernacht van ZFM Zandvoort zit daarop. Bijna 10 minuutjes. lose control. There's people watching me. I never miss a beat. Still the night kills.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 En ik had dat natuurlijk nooit alleen kunnen doen. Dus jullie heel erg bedankt. Graag gedaan. Over die 24 bitterballen. Ja. In ieder geval, goedemorgen antwoorden. Wat een hele mooie dag vandaag. Middagtemperaturen kunnen worden verwacht tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds. de trommels. Eventjes een stukje terug. Voor degenen die eh, de nachtuitzending gemist hebben... omdat ze ja, een beetje perm, dat ze moeten werken... of nee, dat ze moeten slapen. En ja, dat is gewoon... Eh, niet konden luisteren, eh, geen nood. Donderdag is er een extra uitzending van... de zomer van ZFM, hè, heet het dan, hè? de ZFM Zomer, zomeravond, zomeravond is ZFM nou ja, wij geven het wel een naam en eh, dat, komt, eh, dat komt vanzelf wel goed. In ieder geval, jullie hebben eh, kunnen luisteren zeven uur lang... naar de Nacht van de Zinderende Zomer. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en, jullie ook, hè? Ik ook. Jij ook. En jij dan? Ook. ik ze steekt een duimpje op, maar ja... Of was nou een is een beetje moe. Een beetje moe. Nee, ze ziet er al erg fris uit. Niet één keer gegaapt. Nee, goed hè? Jij hebt gewonnen. Eh, en, wat is de prijs? Zes bittere ballen. Met mosterd. Nou goed. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Sorry, herstel. Wij wensen iedereen een hele fijne dag. Laatste drie minuten gaan in van de nacht van de zinderende zomer. Ik zou zeggen, tot donderdag. En eh, misschien voor die tijd.